Dik Hark met het NOS Journaal. Het proces tegen de Egyptische rokkenheid bij het doodschieten van honderden betogers tijdens de opstand tegen zijn bewind. 83-jarige ex-president werd vanochtend om een ziekenhuisbed de rechtszaal binnengereden... waar hij samen met de andere verdachten, onder andere twee van zijn zoons, in een speciale kooi zit. Bij het World Fashion Center in Amsterdam is een grote politieactie aan de gang. Er wordt onderzoek gedaan naar illegaal bankieren door een aantal ondernemers. Aan de actie doen ook de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie, de Vreemdelingendienst en de directie van het World Fashion Center mee. De homobelangenorganisatie COC is een actie begonnen voor de voorlichting op scholen over homo- en transseksualiteit en tegen weigerambtenaren. In Amsterdam worden posters verspreid tijdens de Canal Parade, de grote Gay Pride optocht, zaterdag door de Amsterdamse grachten. Volgens het COC weigert het kabinet nog altijd om voorlichting over homo- en transseksualiteit op school verplicht te stellen. Ook doet de regering niets aan trouwambtenaren die weigeren om stellen van hetzelfde geslacht in de echt te verbinden. De Voedsel- en Warenautoriteit voert campagne tegen de ambrosia, ook hoorkoortsplant genoemd. Het stuifmeel kan een sterke allergische reactie veroorzaken. De ambrosia bloeit van augustus tot en met oktober, waardoor op den duur het hoorkoortseizoen twee maanden langer zou kunnen duren. De VWA roept tuinbezitters, gemeentes, akkerbouwers en andere terreinbeheerders op om de plant uit te roeien. Op de website ambrosiavrij.nu staat hoe dat veilig kan. In Nieuw-Zeeland is vermoedelijk de eerste film van Alfred Hitchcock ontdekt. In een archief zijn drie filmspoelen uit 1923 gevonden, met daarop een deel van de film The White Shadow. Hitchcock was de scenario-schrijver en assistent-regisseur. Hitchcock was 24 toen hij aan de stomme film meewerkte. Het weer bewolkt en hier en daar regen. Vanmiddag vooral in het oosten met kans op onweer, en windstoten. Temperatuur 22 graden aan de kust en een graad of 25 in het binnenland. Morgen opnieuw bewolkt, maar het blijft dan wel droog. Dit was het NOS. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staat file op de A16 Breda-Rotterdam. Na een ongeluk tussen knooppunt Klaverpolder en de randweg Dordrecht 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 You are the try to tell me how we treat you isn't bad. I need you back in my life. I never wanted just to be the other guy. I never want to live a lie. If it's wrong to tell the truth, what am I supposed to do?